een Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt het een deel van de Nederlandse beschaving... om vluchtelingen een thuis te geven. Als koning moet hij daar een rol in spelen, zei hij in een persgesprek... tijdens het staatsbezoek in Parijs. Willem-Alexander zei dat hij daar wil zijn waar mensen het nodig hebben. Bij de vluchtelingen, maar ook bij de Nederlanders die zich bedreigd voelen. De koning zei dat hij regelmatig vluchtelingen spreekt... maar dat die bezoeken vaak achter gesloten deuren plaatsvinden. In de gelekte documenten over IS-strijders staan ook de namen van drie aanslagplegers in Parijs. Volgens Duitse media zijn ze in 2013 en 2014 afgereisd naar IS-gebied. In totaal zijn zo'n 22.000 registratieformulieren van de terreurbeweging IS in handen van westerse media. Nieuwe terroristen moeten die papieren invullen voordat ze worden toegelaten. Zo staan er namen, adressen en telefoonnummers van IS-strijders op. De eerste stemmen voor het Oekraïne-referendum zijn uitgebracht. ruim 16.000 Nederlanders die in het buitenland wonen... hebben zich geregistreerd als kiezer. Zeker 5.000 van hen hebben hun ingevulde stemkaart al per post... naar het stembureau in Den Haag gestuurd. In Nederland is het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne... pas over een kleine maand, op 6 april. Dan pas worden ook de buitenlandse stemmen geteld. Bij een deel van de nieuwe paspoorten is wat fout gegaan. De vingerafdruk, die er sinds 2004 op moet staan, blijkt bij ruim 10% van de paspoorten verkeerd om op de chip te zijn opgeslagen. Waarschijnlijk komt dat doordat de scanapparatuur niet goed is gebruikt. Volgens minister Plasterk heeft het geen directe gevolgen. De paspoorten zijn gewoon geldig. De vingerafdruk wordt in de toekomst als extra controle gebruikt. Het weer nog vanavond en vannacht opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af tot iets boven nul aan zee.